Brrr. cotton blundy, y'all. Dream a while, scream a while. Mama do some bum bum with all about. Happiness, and I guess more you'll be over. I'm like to see you looking sharp yellow rose of Texas. Bob Sing got the cash.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 when you get the blues in the night. Take my word, the mockingbird will sing the saddest kind of song. He knows things are wrong. Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the far winds blow. I've been to some big towns, heard me some big talk, but there's one thing I know that a man is a two-faced of worrisome thing.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 Yeah, baby do do do. Baby, I put on. Just wasn't me. Yeah, yeah, it was me. Louis Armstrong met Oscar Peterson en de Moonsong. Wij werden getrakteerd uh, op een potpourri. Uh, hiervoor hoorden wij Ella Fitzgerald met het orkest van Nelson Riddle in Blues in the Night.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 Merkel zei sancties tegen Gaddafi te steunen als het geweld tegen betogers doorgaat. De Libische leider hield aan het eind van de middag een lange en geëmotioneerde toespraak op tv. Hij toonde zich daarin niet bereid tot enige concessie. Gaddafi zei dat de demonstranten de doodstraf verdienen en noemde hen ratten en huurlingen. Verder kondigde hij aan Libië niet te verlaten. Ik zal hier sterven als een martelaar, aldus Gaddafi. De website van de Rabobank is afgelopen weekend opzettelijk platgelegd. Van zaterdagavond tot zondagmiddag konden klanten niet internetbankieren. Het netwerk was overbelast omdat het werd bestookt met dataverkeer van buitenaf. De bank benadrukt dat er geen bankgegevens of andere persoonlijke gegevens van klanten zijn gehackt. Inmiddels zijn technische aanpassingen gedaan om herhaling te voorkomen. Rabobank gaat deze week aangifte doen van de website blokkade. Drie mannen die in een café in Rotterdam drie mensen hebben doodgeschoten... hebben definitief levenslang gekregen. De Hoge Raad heeft een eerder vonnis van het gerechtshof bekrachtigd. In totaal vier mannen gingen in november 2005 bewapend met machinepistolen... het Rotterdamse café In en Out binnen met de bedoeling de eigenaar af te persen. Ze sloten bezoekers en een toevallige passant op. De slachtoffers werden vastgebonden en met een brandbare vloeistof besprenkeld. Daarna werd iedereen beschoten. Drie mensen kwamen om het leven en een vierde raakte blijvend verlamd. De daders zitten nu in principe tot hun dood opgesloten in de gevangenis, tenzij ze gratie krijgen. De vierde dader is in Kaapverdië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Dat is daar de maximale straf. Het weer, vannacht daalt de temperatuur.